Na onderzoek hield de marechaussee een tweede man aan, een Amsterdammer die bij de marechaussee werkt. Hij zou de man uit Mexico afhalen. De twee mannen zitten allebei nog vast. President Obama heeft zijn condolences overgebracht aan zijn Afghaanse collega Karzai over het bloedbad in Kandahar. Een Amerikaanse militair schoot in deze Afghaanse provincie 16 burgers dood. Obama sprak volgens het Witte Huis over een schokkende en tragische gebeurtenis. Hij beloofde Karzai dat de zaak zo snel mogelijk wordt onderzocht. De dader zou eerder een zenuwinzinking hebben gehad en hij zou in zijn eentje hebben gehandeld. De militair gaf zich na zijn daad over. Een op afstand bestuurde robot gaat het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia onderzoeken. De kleine robot gaat de delen van het schip onderzoeken die voor duikers ontoegankelijk zijn. Het schip ligt voor de kust van het Italiaanse eiland Giglio. Er worden nog steeds zeven opvarenden vermist en er zijn 25 doden geborgen. De Costa Concordia liep op 13 januari aan de grond, scheurde open en kapseisde. De kapitein zou het schip te dicht langs het eiland hebben gestuurd. In Frankrijk en Duitsland hebben tegenstanders van kernenergie geprotesteerd. Precies een jaar na de aardbeving en tsunami die een nucleaire ramp in Japan veroorzaakte. In Frankrijk vormden zo'n 60.000 mensen een menselijke keten. De demonstratie was in het Ronedal, omdat daar volgens milieuorganisaties de meeste kerncentrales van Frankrijk staan.